Kees Groot met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wilde de onderhandelingen in het katshuis al afbreken, dat zeggen bronnen in Den Haag. Voor de PVV zou er niet genoeg bezuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking. Ook zou er oneenigheid zijn over de WW en het ontslagrecht. Verder zou Wilders een referendum over de euro hebben geëist. Voor de VVD en het CDA staat een onbespreekbare optie. Voor morgen 10 uur staat een nieuwe bijeenkomst op het Katshuis gepland. Dan moet blijken of de onderhandelingen verder kunnen gaan of definitief worden afgebroken. Er is een datum voor de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Na een sluiting van acht jaar gaat het museum op 23 september weer open. Het stedelijk is gerenoveerd en uitgebreid. Het was de bedoeling dat het museum voor moderne en hedendaagse kunst al eind 2008 weer open ging. Maar dat werd steeds uitgesteld. Zo'n 1500 schoonmakers voeren actie op station Utrecht Centraal. Volgens FNV Bondgenoten blijven de schoonmakers net zo lang zitten tot er een oplossing is voor het CAO-conflict. De onderhandelingen zitten vast op het doorbetalen van de eerste twee ziektedagen. De spoorwegen zouden daartoe bereid zijn, maar de werkgeverskoepel in de schoonmaakbranche is tegen. Mobiel bellen en internetten in het buitenland wordt goedkoper. Op 1 juli worden de prijzen verlaagd en de komende twee jaar dalen de tarieven verder. Dat is binnen de EU afgesproken. Vanaf 1 juli mag een telefoongesprek maximaal 29 cent per minuut kosten. De ontvangst van een gesprek 8 cent per minuut en een sms 9 cent. Een megabyte data mag 70 cent kosten. Ongeveer 1 miljoen Cubanen hebben in Havana een openluchtmis bijgewoond. Die werd geleid door paus Benedictus. De paus heeft ook een ontmoeting gehad met oud-president Fidel Castro, de leider van de Cubaanse revolutie. Benedictus vliegt vanavond terug naar Rome. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen eerst nog zonnig, maar in de middag bewolkt en minder warm. De dagen daarna veel bewolking en af en toe wat regen. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen Leidsendam en Dorp 4 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette 4. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Nieuwerkerk aan de IJssel 3.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 En die Bob DiPiero, hij heeft het dan ook nog eens een keer geproduceerd voor deze Tim McGraw. This is Hot Mess. Tyler Fur, and geschreven door Brett Akins. Clothes scattered across the bedroom floor. Soaking wet towel hanging on the door. Looks like a hurricane just came through. Her makeup covers up every inch of the countertop. She's slapping on a little bit of strawberry lip gloss. She's ready to ride. my heart beating out of my chest Country girl come to town Looking like a rock star She got hazel eyes and a wild side Lighting up the room with a smoking little smile to the band Them shoes gonna wind up in her hand Barefoot and grooving like nobody's watching She gonna cut En soms dan eh, worden er nummers gezongen, dus covers gezongen van Bruce Springsteen. En de andere keer dan hebben ze het weer over eh, Bruce Springsteen. En dat is een eh, nummer wat geschreven is door Eric Church. Hij heeft het over zijn misschien wel grote voorbeeld, Bruce Springsteen. To this day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shade, store team. Flip-flops and cut-off jeans Somewhere between that set and the sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done But we were just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang Stayed there till they forced us out And took the long way to your house I can still hear the sound of you saying don't go was begging at the mini mart Who'd have guessed he had a purple heart the Scars underneath his bearded chin Bet you don't remember him Cause you were running 20 minutes late And he was only getting in your way But when you brushed by that wounded soul Last Thursday afternoon You met somebody who would die for you Phone rang at eight last night Who'd call it such a crazy time Getting kids in the bath and bed I can't talk about all you said All he wanted was a Saturday Morning conversation down at Baker's Cafe You weren't thinking when you told your dad Try back in a week or two But you hurt somebody who would die for you sacrifice didn't make to see you through. Somebody who would die for you. Just another Colorado day. Morning practice for high school play from out of nowhere the bullets came fast Shattered more than the library glass They asked her if she believed in your name And she didn't even hesitate And God, I can't help wondering If I'd been in her shoes Would I be somebody who would die Patriotic Song wordt het ook wel genoemd, hè? Buddy Jewel. Hij zingt over een eh, man die terugkomt uit de oorlog en dan eigenlijk helemaal eh, verloren raakt in zichzelf en ja, gaat bedelen. En dan ontmoet je zo iemand en je ziet hem nog niet eens zitten op straat. Somebody who would die for you. Mark Nanmore, hij heeft het geschreven. en dit... Dit moet ik schoonmaken, dit cd'tje. En eh, dit is weer spik, spik, spik, spik, splinternieuw. Laura Bell Bundy. titel had u al begrepen, hè? That's What Angels Do, Laura Bell Bundy. En dit nummer is eh, geproduceerd door Dan Huff en Justin Newbank. En dan zul je zeggen, wie is Justin Newbank? Is een zanger van Blackberry Smoke. Two six packs of shiner, 99 cent butane lighter. Lucky strikes and a fifth of Patron. igloo cooler. Take a guess at all the do. top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more heart Drifters, afkomstig van de cd die gewoon hun eigen naam draagt. En eh, There She Goes, het is nu uitgebracht in de radio version. David Neal is een man die eh, mij al verschillende keren een, eh, een mailtje heeft gestuurd van wil je mijn muziek eens een keer draaien in jouw programma Country Track. En hij heeft daar wat cd's bij gedaan. Allemaal een mp3. Maar toch goed om te beluisteren hoor. Scooter Caruso heeft het geschreven voor hem. een beetje een ballad. The Sound of a Million Dreams. Seagull was singing words I could believe in. Main Street was my street that night. So I called up Samantha and asked her the chance of us running out neath the moonlight. Though she's not with me now. She can always be found when I rewind the radio down like it was then I feel her on my skin And I'm back there for a while So keys comes a sound The sound of a million dreams My 18th summer I was a cocky up-and-comer Cranking up on the run Turned left out the drive with the pistons open wide And I came back a prodigal son my spirit was broken, she threw the door open. I love you not, I told you so. When I hear mama tried, I still break down and cry and pull to the side of the road. piano keys comes a sound, the sound of a million. sound of Ik zei Neil Toner, lees daar. David Neil. David Neil hij heeft een cd uitgebracht in 2009, gewoon onder zijn eigen naam. En dit was het titeltrek van een cd die hij uitbracht in 2011. Natuurlijk bestaat daar een, eh, een albumversion van, maar wat u nu hoorde was eh, de, de radio Geschreven door Scooter Caruso en Phil Fazar. En Phil Fazar is een man die u eh, beslist wel kent als singer-songwriter uit Amerika. Heeft een tijdje in, in in de ban geleefd, want hij had zich uitgelaten over eh, de Amerikaanse president. En dat moet je dus niet doen, hè. Maar goed, hij had dus eh, niet zo'n mooie opmerking over die Amerikaanse president. Werd meteen in de ban gedaan, maar... Dat is allemaal weer vergeten en vergeven hoor. On a plane to the west coast Laptop on my tray Paper spread across my seat A big deadline to make sitting next to me said, sorry to intrude. 30 years ago, my busy friend, I was you. I made a ton of money and I climbed up the ladder. Yeah, I was Superman. Now what does it matter? I missed the first steps my daughter took the time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, dad has to work. I miss the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price. Son, don't miss your life. it don't happen twice. Don't miss your life. When I get off this plane, I'll buy a turnaround ticket. Saturday's her eighth birthday, and I'm not gonna miss it. There'll be balloons and birthday cake, and I please. Don't miss your life. Zorg ervoor dat je later alles nog kunt herinneren van wat je gedaan hebt in je leven. En voorzier voor. Eh, zorg ervoor dat je ook je kinderen ziet opgroeien. Prachtig. Die zulke liedjes kan schrijven, verdient eigenlijk wel een award. En nou, dat heeft die Phil Bazaar ook voldoende verdiend, hoor. You ain't country cause your four-wheel drive. Is the latest step aside. That's smoking hot. shine up like a diamond ring It don't mean a thing, at least not to me You can't make Patsy Wright, zij heeft pure country rock. Darius Rucker, History in the Making. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just want to take this in. The moonlight dancing off your skin. Now time, let's take our time I just wanna look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling this could be one of those you will feel now Tonight, maybe tonight Is the start of a beautiful ride that'll never end And baby, I bekende countryartiesten voor u uit Amerika. Roy Salas is een man die net begonnen is in de country scene. Is ook een singer-songwriter. Dit heeft hij zelf geschreven en het heet... Indiana Corpus Christi My old stomping grounds I can still see her hair in the wind Against the lights of this town I remember But. all stem zo hoort en eh, zijn uh, eh, schrijversand, dan denk je bij jezelf van ja, die moet toch wel doorbreken. Hij heeft nu eh, bij een heel klein platenmaatschappijtje, Avenue Records, heeft hij dan een, een, een cd op mogen nemen, maar hij moet toch ontdekt worden. Deze man heeft gewoon een hele mooie stem en een mooie hand van schrijven. Planetary Nights is ook zo'n formatie die net kon kijken hoor. Breathe in. Good night. zijn van uh, dit soort country music. De Planetary Nights. Een formatie die ook pas eh, net begonnen is. Hè? De McClimarts. Nathan Chapman schreef In the big wide open space And every single sunrise There's a story thing stem heeft deze dame. Dus doet me een beetje denken aan de, eh, ja, Pam Tillis. Die heeft ook zo'n prachtige, heldere stem.